Begin deze maand werd duidelijk dat de Nederlandse regering een gewapende groepering in Syrië heeft gesteund die door het Openbaar Ministerie als terroristisch is bestempeld. afgelopen avond meldde Nieuwsuur en Trouw dat de regering al in 2016 wist dat de groepering misdaden beging in Syrië. Toch kreeg de organisatie vorig jaar nog logistieke hulpgoederen. Volgens Blok zitten er altijd risico's aan het geven van zulke hulp... en moet telkens worden afgewogen of die risico's opwegen tegen wat het oplevert. President Trump beschuldigt China ervan de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten te beïnvloeden. Dat zei hij in zijn toespraak bij de VN-veiligheidsraad in New York. Volgens Trump doet China dat uit onvrede met het handelsbeleid van de VS. Amerika en China zijn verwikkeld in een handelsoorlog. Trump heeft zijn uitspraak niet verder toegelicht. In november stemmen de Amerikanen voor een nieuwe Senaat en een nieuw Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen hebben daar nu nog de meerderheid. Bij een brand in een woning in Paden in Friesland is een dode gevallen. Het is nog niet bekend wie het slachtoffer is. En of er nog meer mensen in het huis aan de binnenweg waren is ook niet naar buiten gebracht. De brandweer geeft komende ochtend meer details over de woningbrand. De melding over de brand kwam aan het einde van de avond binnen.